Bij een schietpartij op een woonwagenkamp in Eindhoven is een dode politie is op zoek naar de dader die te voet zou zijn gevlucht. Eind januari was er een grote inval op het Eindhovense woonwagenkamp. Toen werden 19 mensen aangehouden, onder meer voor hennephandel. Ook werden honderdduizenden euro's aan contant geld en een vuurwapen in beslag genomen. Oud-VVD-leider Wiegel pleit voor een nieuwe formatie... Volgens hem is het onbegrijpelijk dat de VVD met de PvdA is gaan samenwerken... zonder dat die partijen een meerderheid hebben in de Eerste Kamer. In NRC Handelsblad pleit Wiegel voor een tussenformatie... waarin VVD en PvdA gaan praten met het CDA en D66. De jongens uit Oosterhout, die vastzitten voor de mishandeling van een man van 25... worden verdacht van poging tot doodslag. De vier 17-jarigen en een 18-jarige zijn voorgeleid aan de rechtercommissaris... Ze sloegen en schopten in januari een man in het centrum van Oosterhout en ze lieten hem bewusteloos achter. Nadat Omroep Brabant beveiligingsbeelden had uitgezonden melden vier verdachten zich bij de politie. De vijfde werd woensdag opgepakt. In de Amerikaanse staat Florida is een man in een gat verdwenen dat plotseling onder zijn slaapkamer ontstond. De politie gaat ervan uit dat hij is omgekomen. De broer van de man hoorde gisteravond een harde klap. Daarna volgde hulpgeroep. Toen hij ging kijken was bijna de hele slaapkamer verdwenen. Het gat is veroorzaakt door de natuur en heeft een doorsnee van ongeveer 9 meter. Volgens deskundigen kan het ondergronds een doorsnee van 30 meter hebben. Het weer, in het midden en noorden soms wat zon, in het zuiden bewolkt, het is 4 tot 7 graden. In het weekend verandert er weinig. Volgende week wordt het zachter en zonniger. Het wordt dan 10 tot 14 graden. Dit, Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen op de A10 West vanaf afrit Volendam naar knooppunt Nieuwe Meer 3 kilometer tussen Oostzaanerwerf en Westpoort. Dat is na een ongeluk.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 Vorige week sloeg we hem even een keertje over, maar vandaag 1 maart van 2013 zijn we er gewoon weer met een hele nieuwe lijst voor je. Aflevering 9 van dit jaar, jaargang 9, eh, nee 23. 18 stijgers, geen enkele zittenblijver, 18 dalers en 4 nieuwe binnenkomers. Ik denk dat ook vier platen moeten verdwijnen. Train, Ashley Monroe, Bruises, die verdwijnen. Jona Lewis, Childish Cambino en Trouble na 16 weken. En Misha B. doe je Think of Me na 14. Zijn Focus Alpines en de Tidal Wave die stond in totaal ook alweer 14 eh, weken in de lijst en verdwijnen eruit. snelste stijger deze week, die is in handen van Emily Zondé. Clown gaat in één keer 11 plaatsen omhoog. Snelstraler, dat zijn ook 11 plaatsen, maar die zijn voor Rita Ora, Radio Activity en Justin Bieber, Nicki Minaj, The Beauty en A Beat. Zij zakken R11. Langs genoteerde plaat, die krijg je straks van, maar dat is Pink en Try. Try staat ondertussen alweer 17 weken in de lijst. Zak van 27 naar 35. Onderaan de lijst vinden we The Weekend Wicked Games. En nummer 39 is de eerste binnenkomer voor Daddy's Groove. Wie zijn dat dan? Nou, de kans dat je deze mannen niet kent, dat is heel groot. Het zijn de Italiaanse DJ's Carlo Grico, Gianni Ramano en Pep Floriano. Ze hebben verschillende singles uitgebracht.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 Delta Goodrum, Wish You Were Here. In die 16e week zak ze wel wat naar beneden. Vorige week nog 33. Eh, Deze week eh, terug te vinden op nummer 37. 38 was voor Macklemore, Ryan Lewis en Once en the Trash Shop. Daarvoor op 39 drie Italianen met de nieuwe plaat Stellar. Open simpel met mooie vocalen en een piano, maar na een tijdje komt toch wel de harde beats van The drop erbij. Dat was de eerste binnenkomer op 39. Op 36 vinden we de tweede van vandaag. One Way or Another Teenage Kicks. Het is de single van de Britse boyband One Direction. Het nummer is een mashup van Blondie's single One Way or Another uit 1979. Nee, 97. 79, ja, zo lang geleden alweer. En de Undertones single Teenage Kick die is eh, een jaar eerder uitgebracht, zelfs 1978 komt die uit vandaan. Die twee samen die werd op 17 februari 2013 uitgebracht als Music Download. En de opbrengsten van de single die zijn geheel voor een Comic Relief inzamelingsactie. Dat zo'n actie dan wel werkt, dat zie je meteen, want dat plaat komt dus deze week al binnen in de hitlijst van Europa. The One Direction One Way or Another Teenage Kick. Kom deze week binnen dus in de lijst op nummer 36. Eh, I'm gonna find ya I'm gonna get you, get you, get you, get you one way or another I'm gonna win ya I'm gonna get you, get you, get you, get you one way or another I'm gonna see ya I'm gonna meet you, meet you, meet you, meet you one day Maybe next week I'm gonna meet ya I'm gonna meet ya, I'll meet ya I will drive by past your house And if the lights are all down I'll see who's around Let's go! One way or another I'm gonna find ya I'm gonna get you, get you, get you, get you One way or another I'm gonna win ya I'll get you, I'll get you One way or another I'm gonna meet you, meet you, meet you. Sometimes I think that it's better to never ask why. genoteerde plaat van deze week. Die is voor Pink and Try. 17 weken staat ze in de lijst. Ze moet wel 8 eh, plaatjes plaatsjes inleveren deze week. Ze zakt namelijk van 27 eh, naar 35. En zakkend van 26 naar 34. Ook 8 plaatsen dus. The Wanted, I Found You. Staan net eh, 2 weken minder dan 15 weken ondertussen. De ene hoogste binnenkomer van vandaag is voor Willy en Chipmunk... Afgelopen zomer scoorde Richard Cowie een nummer 1 hit in Engeland met Hardwave. Het werd de anthem van een roerige Britse sportzomer. Het was Willys eh, eerste nummer 1. Zijn eerste top 3 hit sinds 2008. Duidelijk is dat rapper populairder is dan ooit. Willy is niet alleen eh, rapper, maar hij produceert ook veel singles voor andere artiesten. Daarnaast was hij een van de gezichten van eh, Roll Deep, waarmee hij voor het eerst aan het groot succes mocht ruiken. En wat doe je als je op het hoogtepunt van roem bent? Nou, dan eh, blijf je die ingeslagen koers. Never Change on Winning Team, dat moest Willy gedacht hebben... toen hij eh, bij deze derde single van het album Ascent op Hardwave en Can You Hear Me... de eerste twee singles zong uh, eh, MSG mee. En ook nu is deze zangeres weer van de partij. Naast die zangeres heeft hij ook de hulp in groep van Chipmunk om aan deze plaat mee te doen. Het levert de single op, die bijna gelijk is aan Hardwave. Dat wel, stuwende beats en een refrein dat lekker uit je speakers knalt. Alles bij elkaar opgeteld krijgt het een eh, zeer radiovriendelijke track. En dat is toch waar we hier voor bezig zijn. Hè? Willy and Chapmunk en Reload is de derde binnenkomer op nummer 33. Came to live some life, we roll out when we want. I'll be right inside the party, jamming to my favorite song. All the stars are on the ground right now, but that won't be for long. We go back up into the sky and shine, put my high beam on. I'm liking the vibe she's on, looking into my eyes. I might wanna talk and take a walk, but I'm avoiding spies. They see me vibing with the blems and ladies by my side. I see them with a smile like hi, willing to chat my name on a slide. That's when I raise a glass up high. I want this moment for life. So DJ reload it, says the host who's there on the mic. This game can be be a good thing. Only if your future's bright. That plane can be a good thing. That's why I'm always on flights. Tonight's a moment, yeah, it's going down. So why don't you? long as I'm with all my people, I don't care what club we hit. Wake up drunk like Ed Sheeran. Last night was perfect. I'm surprised I ain't dead. I took more shots than Curtis. All my freshest, that know that I'm the freshest. It's first year, you want a first, and I'll pray you'll get it. You see, I started rapping at 14, met Wiley at 160 household name in the game now, and I ain't ever touched one brick. So DJs, press play, bottles up, it's toast time. The Rollies presidential like it's vote time. We taking shots, no free throw. This is down for that reload like oxide neutrino. We're gonna make the stars come out tonight. So why don't you reload, reload, reload? zou bijna denken dat de plaat Never Give Up heet, maar het is A Falling en het is van heel... in de derde week gaan ze omhoog van 39 naar 32. In de 14e week zes plaatsen verlies voor The Weekend en The Wicked Games. is Groove, Stella opnieuw binnen op 39. 38, 10 plaatsen verlies in de 14e week Welcome More en The Traff Shop. In de 16e week van Delta Grootum, Wish You Were zak zij van 33 naar 37. De nieuwe van de One Direction, One Way or Another, komt nu binnen op 36. 35, 8 plaatsen verlies voor Pink en met Try in de 17e week. Zij is wel de langstgenoteerde van deze week. Twee weken korter, wel 8 plaatsen verlies voor The Weekend. I Found Love, nu op 34. 33 is het voor Willy en Chapman, A Reload. 32 net dus 7 plaatsen winst in de derde week voor Him en A Falling. Rita Ora, Radioactivity. In de 11e week zak zij 11 plaatsen van 20 naar 31. Een van de twee snelste dalers dus van deze week. Messenger en Let It Go, oude nummer 1 hè? en nu al zak het in de 16e week van 25 naar 30. De vorige uitzending, dus niet vorige week maar twee weken geleden, kwam eh, Frida Sandemo binnen. De dame uit Zweden. Met de single eh, Snow. Dat zien ze wel vaker in Zweden, maar in een plaatje gebeurt het niet heel vaak. In de derde week gaat ze omhoog naar 29. song Frida Demo en Snow. In de derde week gaat de plaat omhoog van 35 naar 29. En op 28 komt de hoogste binnenkomer van vandaag. In september 2012 kwam het derde album van The Script uit. Creatief als die jongens zijn van The Script noemden ze de plaat nummer 3. En van het album kwamen al twee tracks, Six Degrees of Separation en The Hall of Fame, welke werden opgenomen samen met Will I Am. Beide tracks werden al eh, dikke hits en stonden wekenlang in verschillende hitlijsten. Groot kans dat we dat ook met de nieuwe single van de script If You Could See Me Now lang mogen gaan aanschouwen. Op de track gooien Danny, Mark en Glenn het over een iets andere boeg dat je van de script uh, gewend bent. Maar nieuwe is gewoon een heerlijk nummer van de script. De hoogste binnenkomer deze week in de lijst van Europa is van hun If You Could See Me Now komt deze week binnen op 28 in de lijst van Europa. It was February 14, Valentine's Day. The roses came, but they took you away. Tattooed on my arm is a charm to disarm all the harm. Gotta keep myself calm, but the truth is you're gone. And I'll never get to show you these songs. Dad, you should see the tours that I'm on. I see you standing there next to mom, both singing along, yeah, arm in arm. Now there are days when I'm losing my faith because the man wasn't good, he was great He'd say music was the home for your pain And explain I was young, he would say Take that rage, put it on the page Take the page to the stage, blow the roof off the place I'm trying to make you proud, do everything you did I hope you're up there with God saying that's my I still look for your face If you could see me now, would you recognize me? Would you pat me on the back or would you criticize me? Would you follow every line on my tear-stained face? Put your hand on the heart that was cold as the day you were taken away I know it's been a while, but I can see it clear as day Right now, I wish you could hear you say I drink too much and I smoke too much Dutch But if you can't see me now, that shit's a must I used to say I won't know a winner till it costs me Like I won't know real love till I've loved and I've lost it So if you've lost a sister, someone's lost a mom And if you lost a dad, then someone's lost a son and they're all missing out, yeah, they're all missing out So if you get a second to look down on me now Mom, Dad, I'm just missing you now And I still look was gay, cause I could draw. My uncle was, and I kept my room straight. I told my mom, tears rushing down my face. She's like, Ben, you've loved girls since before pre K. Sure. Yeah, I guess she had a point, didn't she? Bunch of stereotypes all in my head. I remember doing the math, like, yeah, I'm good at Little League. A preconceived idea of what it all meant. But those that like the same sex have the characteristics. The right wing conservatives think it's a decision. And you can be cured with some treatment and religion. Man made rewiring of a predisposition, playing God. Oh nah, here we go. America the brave still fears what we don't know. God loves all his children. It's somehow forgotten, but we paraphrase a book written 3,500 years ago. Bye-bye. I don't know. I can change. Even if I tried, even if I wanted to, and I can't change. Even if I gay, I would think hip hop hates me. Have you read the YouTube comments lately? Man, that's gay, gets dropped on the daily. We become so numb to what we're saying. A culture founded from oppression. Yeah, we don't have acceptance for Call each other faggots behind the keys of a message board. A word rooted in hate, yet our genre still ignores it. Gay is synonymous with the lesser. It's the same hate that's caused wars from religion gender, the skin color, the complexion of your pigment. The same fight that led people to walkouts and sit ins. It's human rights for everybody. There is no difference. Live on and be yourself. When I was at church, they taught me something else. If you preach hate at the service, those words aren't anointed. That holy water that you soak in has been poison when everyone else is more comfortable remaining voiceless rather than fighting for humans that have had their rights stolen. I might not be the same, but that's not important. No freedom till we're equal. Damn right I support it. dress smart on With the veil over our eyes, we turn our back on the cause. Till the day that my uncles can be united by law. And kids are walking around the hallway, plagued by pain in their heart. A world so hateful, some would rather die than be who they are. And a certificate on paper isn't gonna solve it all, but it's a damn good place to start. No law is gonna change us we have to change us. Whatever God you believe in, we come from the same one. Strip away the fear, underneath it's all the same love. About time that we raised up. Sex. het succes van het Thrift Shop samen met Ryan Lewis. Dag Macklemore, die Ryan Lewis kan ik wel weer gebruiken. Mijn volgende single, Same Love. En zie daar, weer succes. In de vierde week gaat de plaat namelijk omhoog van 31 naar 26. Niet alleen Macklemore en Ryan Lewis hoorde je. Ook Mary Lambert heeft op deze plaat meegezongen. Daarvoor hoorde je de plaat van de script If You Could See Me Now op 28 nieuw binnen. 27, 8 plaatsen verlies in de 12e week. Die zat er tussen Lenka Everything At Once. Die hoorde je trouwens niet voorbij komen. Na de internethype van eh, Psy en Gangnam Style was het eh, tijd voor eh, Bauer. Na de grote hits van Psy zijn Gangnam Style waren internethype. Is dit de volgende? Harlem Shake. In de derde week gaat de plaat omhoog van 32 naar 25. Harlem Shake. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, Stop. Need you 100%. Demand, AMA en MNEC. Need 100%. In de vierde week dat de plaat nu in de lijst van Europa staat... gaat die zes plaatsen omhoog van 30 naar 24. Voor die internethype van Bauer, de Harlem Shake. De derde week omhoog van 32 naar 25. Dan gaan we het even ja, wat sentimenteler doen. Wat rustiger. Het Sharon, Give Me Love in de vijfde week omhoog van 29 naar 23 eh, alweer. stars on my shirt I told you I would let them go And that I'll fight my corner Maybe tonight I'll call you After my blood turns into alcohol just wanna hold you Give a little time to me Burn this out We'll play hide and seek To turn this around All I want is the taste that your lips allow My, my, my, my Oh, give me love My, my, my, my Oh, give me love My, my, my, my Give me love never before Cause lately I've been craving more And it's been a while but I still feel the same Maybe I should let you go my corner And that tonight I'll call you After my blood Is drowning in alcohol mm, No, I just wanna hold you Give a little time to me burn this out We'll play hide and seek To turn this around out met Ed Sheeran op je radio werd het alweer 5 voor 4 op deze vrijdagmiddag. Kijken wij voor het nieuws nog even snel achterom. Achterom naar wat? Nou, naar wat we gehad hebben. 16 weken in de lijst 5 plaatsen verlies voor Passenger Letter Go. Hij zakken naar 30. Frida Sunday demo met A Snow in de derde week omhoog van 35 naar 4, 28 is voor de script If You Could See Me Now. Deze plaat komt helemaal nieuw binnen vandaag. Lenka, Everything at Once in de 12e week zak zij van 19 naar 27. En Macklemore, Same Love van 31 omhoog naar 26 in de vierde week. Bauer, de Harlem Shake in de derde week omhoog van 32 naar 25. En Duke Dumont, Need You in de vierde week omhoog van 30 naar 24. Ed Sheeran, Give Me Love in de vijfde week omhoog van 29 naar 23. En zakkend van 21 naar 22 in de achtste week. Calvin Harris, Tinny Tampa aan de Drinking From The Bottle. Een van de twee platen die flink gezakt was vandaag is van Rita Ora. Radioactivity in de 11 2 zakte zij van 20 naar 21. Maar van 10 naar 21, ook dus 11 plaatsen verlies. Maar dan eh, in de 12e week.